Dit is Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. De onderzoek doden door medische fouten omlaag kan. Voorzitter Thierry Joustra zei vanochtend in het programma Eva Jinek op zondag dat op dat gebied nog veel winst kan worden behaald. Joustra zet het jaarlijks aantal verkeersdoden van 650 af tegen het jaarlijkse dodental door medische fouten, dat rond de 2000 ligt. De onderzoeksraad heeft geen concrete plannen voor onderzoeken in de medische sector. In Velsen wordt nog steeds de hele dag nageblust in een recyclingbedrijf waar gisteren brand uitbrak. De brandweer had nog steeds smeulende balen geperst papieren uit elkaar. Ongeveer de helft van al het opgeslagen papier is nu weggehaald. Bewoners van drie huizen hebben vannacht in een hotel geslapen vanwege de rookoverlast. In Afghanistan is een Amerikaanse militair opgepakt die Afghaanse burgers heeft beschoten. De man verliet zijn militaire basis in de provincie Kandahar en opende het vuur op Afghanen. Bij terugkomst op de basis werd hij gearresteerd. Er is verwarring over het aantal doden en gewonden. De gouverneur van Kandahar spreekt van 10 doden. Eerder zei hij dat er 16 doden waren. De NAVO zegt dat er geen doden zijn. In de Iraakse hoofdstad Bagdad zijn de afgelopen weken minstens 14 jongeren gestenigd door Sjiïdische milities omdat ze er als IMO uitzagen. IMO is een subcultuur uit het westen. Die wordt gekenmerkt door een gesloten en depressieve houding, lange zwarte lokken en vaak een androgyn uiterlijk. In Sjiïtische wijken circuleren lijsten met de namen en adressen van tientallen potentiële slachtoffers. De Nederlandse shorttrack schaatsers hebben op de slotdag van de wereldkampioenschappen in Shanghai op het onderdeel aflossing het zilver veroverd. Canada behaalde opnieuw de titel, het team van Zuid-Korea werd derde. De Nederlandse shorttrackers veroverden afgelopen winter al de Europese titel. Het weer. Af en toe zon, maar wel steeds meer stapelwolken. Langs de westkust vanmiddag vrij zonnig. Verder een matige noordwestenwind bij maximaal 13 graden. Ook morgen veel wolken en vrij zacht. Dit was het NOS. Dit is Johnson Hoka van de ANBB. Er staan momenteel geen files. Er wordt wel geflitst. Dat gebeurt onder meer op de A15 tussen Gorkum en Nijmegen. En op de A67 tussen Eindhoven en de Duitse grens.